De donderdag op Radio 501. de Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende Donderdag. Radio 501. Ja, dat was een hele goede avond bij een nieuwe aflevering van High Times op jouw eigen www.radio501.nl. Ik heb voor jou weer de allerfijnste reggae muziek en in het tweede bijna alles verzoekjes van mijn, eh, van mijn vrienden op Facebook en luisteraars van Radio 501 die ik graag voor je ga draaien. En nou, voor de rest heb ik nog wat wetenswaardigheden en eh, allerlei leuke anekdotes. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar 501 ga ik er nu in met Burning Spear, Mac We Come let we yada, we yada, we yada. Come let we yada. van de enige echte Burning Spear. Het is altijd fijn om even naar te luisteren op deze ja, toch iets wat uh, killige donderdagavond. En het klopt ook wel, want de R is weer in de maand. En wat doen mensen dan? Pepernoten kopen, tai-tai, speukelaars, noem maar op. De gekte is weer allemaal compleet. En eh, ja, toch past daar even goed ook wel een uh, eh, zonnig plaatje bij. En dat is in dit geval Gregory Isaacs met Feeling Irie. really feel so high, Oh, make me feel so good. was dit Feeling Irie van Gregory Isaacs. En met de vaste begeleiding van Sly en Robbie is deze muziek weer echt geniaal geproduceerd. En fenomenale bas en drums. Ik hou er wel van. Waar ik ook wel van hou is live muziek. In dit geval Lucky Dupe met Together Alone. Helaas is de man niet meer onder ons, maar zijn muziek eh, leeft nog voort. Together as One. the Japanese. uit Zuid-Afrika. Lucky Dupe. Zijn dochter toert overigens tegenwoordig uh, rond de wereld. Uh, eh, Nakuli Dupe heb ik al eerder eh, wat over verteld. En ze speelt één deze dagen, ik weet niet meer exact welke. Speelt ze in de Melkweg. En ze zal daar uiteraard het repertoire van haar vader ten gehore brengen.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 That old soldier man not give you no break. Not even your agent not give you no breaks. Well, hey, bad boys, bad boys. Oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come? Het was Inner Circle. Bad Boys. En eh, jullie kunnen nog eh, doorkomen met eh, je verzoekjes. En dat kan op de babbelbox van Radio 501, www.radio501. En op Twitter, @CyrilPrumper En op mijn Facebookpagina, Cyril En daar kan je terecht met je hele fijne verzoekjes. En ga ik zeker voor je draaien in het tweede uur. Waar ik, wat ik nu klaar heb staan is... Is heel apart. Het is van Steelpuls. Eh, waar, eh, wanneer draai ik dat nou niet? Eh, elke show draai ik daar wel een track van. Maar deze track is origineel van Van Morrison's band Them. Je kent vast wel Brown Eyed Girl. Een hele bekend nummer uit de, uit de jaren 60 geloof ik. Nog 1968 meen ik dat het uitgekomen is. Deze versie komt uit 2006. Die is van Steelpuls. Brown Eyed Girl. number. was de eh, Roots Reddix met Private Enemy. En die hebben op tal van albums van artiesten als eh, Israel Vibration, Gregory Isaacs... muzikaal ingevuld met een, uh, met een geweldige ritmesectie ook. Maar dat gaat niets boven Sly en Robbie, vind ik zelf altijd. Dit is de band die zich... die hun muziek Future Roots Reggae noemt. En zo klinkt het ook wel een beetje. John Brown's Body met Dust Bowl. stand beneath it dim cry sign dus John Brown's Body met Dust Bowl. De volgende band bestaat uit elf heren en dames en die zijn aankomende donderdag 19 september te bewonderen in de Melkweg in Amsterdam. Ze spelen een, eh, een mix van reggae, ska, af en toe een uitstapje naar de hip-hop. Het is kortom altijd wel een hele fijne eh, om dat te kunnen aanschouwen, denk ik zomaar. En het is eigenlijk wel jammer dat het op een donderdag is, op een dag dat ik een show heb. Dus ik denk dat ik er maar niet heen ga. Dat doe ik wel als uh, eh, Steelpuls komt waarschijnlijk. En eh, ik wil dan graag daarom wel met jullie een, eh, een track delen. Slow Life van Seed. is my main stage. I hold the whole space. Take it for free, babes. Don't wait in vain. Chase the slow scent of the storm where everything lasts on ride on my way, No matter where I go or stay, I fly my flight safe. I'm declared, I'm aware that I'm full and brave. I build my thrones, I break my bones, I'm a kingdom's race. I never rest, things move on fire. Don't fall, a slow dive, about listening to crazy man whose mind sneaking out Sense of evidence for what life is all about. It's real love and everything. a family, no scattering. Daddy swing the chittering like Hollywood happy end. Just like so many men, I look for almost everything. Meanwhile, whistling, here we come, sing again. No matter how close to perfect it is, it's taking me too far. I'm afraid I'm obsessed with it. Good's not enough, be the best in it in order to be best. I can never stop You flex it to the max and it feels like sex with it. It's made you to the boss and you feel you're blessed with it. Now everybody want it, you start protecting it. This is when you wish you had no more stress with it. So, born for a slow life. space gevoel van, van eh, deze track van Steered Slow Life. Maar dat, eh, dat, mag de pret niet drukken. Ik hoop eh, dat jullie allemaal nog wakker zijn. Want ik heb nu klaarstaan een, alweer een track van het nieuwste album van UB40, Getting Over the Storm. Ik vind het een, een fijn album. Het klinkt goed en het is natuurlijk wel de oude vertrouwde sound van UB40, wat we gewend zijn. En dat al 35 jaar lang. Maar het blijft toch wel een hele verrassende fijne band. Want je hoort ook in hun muziek de pedal steel guitar. En dat hoor je normaal gesproken nooit in hun muziek. En dat komt omdat het een album is vol met reggae covers. Of eh, country covers, sorry. En eh, deze komt ook van het nieuwe album Getting Over the Storm. En is Midnight Rider. UB40 met een, een, nummer van hun nieuwe album Getting Over the Storm. En ik heb nu een track klaarstaan van de, een teller van de Marley Family. En eh, dat is Kaimani Marley. En die heeft ook al een aantal solo-albums uitgebracht. En dit is van het album Who You Are, de titeltrack Who You Are. Identieke stem van... Eh, Zijn vader Bob Marley. Mani Mari met Who We Are. het eerste uur zit er alweer bijna op. Het is uh, eh, 7 minuten voor 6 en eh, ik, eh, kom, ik heb nog voor je klas een Ijaman Levi met Question Love No More en dan straks de plaat voor je hoofd. En die is van Tim van Doren. Ik zal hem nog eventjes, ik zal het eventjes gaan draaien voor jullie. Ik ga er eventjes uit dan. Kom ik in de tweede uur weer terug met veel meer nieuwe reggae en veel verzoekjes.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 Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501.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 In, eh, terwijl ik allemaal mensen voor de raam zie die denken van wat is hier nou allemaal aan de hand. Hier zit een radiostudio eh, mensen. Verzoekjes? <laughs> Oké dan, ik ga meteen even verder eh, met mijn programma, even back to reality. Afgelopen maandag plaatste ik een bericht op Facebook of er mensen waren die verzoekjes eh, hadden voor, eh, in mijn programma voor twee uur. En de reacties waren werkelijk overweldigend. Ik heb een, eh, een aantal verzoekjes voor, voor jullie klaarstaan. En de eerste is aangevraagd door Dini Willebordse. Red Red Wine van UB40. wordt hij aangevraagd door Dini Willen Botsen. En eh, zo komen er nog eh, wel een aantal verzoekjes. En die ga ik straks voor degene draaien die hem aangevraagd heeft. Ik heb nu iets klaarstaan. Dat vind ik ook wel weer een heel apart dingetje. Vond ik afgelopen week in mijn collectie. En dat is, eh, dat is een, reggae-parodie op Dark Side of the Moon. Het legendarische album van Pink Floyd. Dat zijn dus alle tracks in een reggae-versie gedaan door de Easy Star All Stars. Easy Star is een Engels reggae label en die heeft verschillende artiesten in zijn stal die het plan hadden opgevat om een, eh, om een eh, reggae versie te maken van eh, Dark Side of the Moon. En ja, ik denk dat, dat mijn bandmaatje Jeno Seip het ook wel kan waarderen als ras echte Pink Floyd fan. En dit is de Speak to Me and Breathe in the Air in de Easy Star All Stars versie. Geniet ervan. was de Easy Star All Stars met de dub, dub versie van eh, Breathe in the Air. Ja, ik, is ook een, eh, dit is ook een verzoekje. Aangevraagd door Monique Gulliken. En dat zijn de specials met A Message to You Rudy. de specials met A Message to Rudy, aangevraagd door Monique Gulliker. En eh, ja, ik wilde nu verder gaan met een, eh, met een leuke track van, uh, van Shinehead. Aangevraagd door David Hess <laughs> en ook mij aangeleverd door David Hess. Dus het is eigenlijk extra speciaal ik die nu eventjes voor je ga draaien, man. Hier is hij dan, Shinehead met Billie Jean. mostly earthly food. It's not our intention to be a warrior, but constant aggravations make a man rude. That I'm a warrior. Mm-hmm. I am a warrior. I look warrior, warrior. Mm-hmm. I am a warrior. I rasta startte per ongeluk deze Pablo Moses met Reggae Warrior in. En deze was overigens aangevraagd door Erik Koopmans. En dat eh, was een buurman van mij in de Kersenboog. Had jaren geleden nog steeds contact mee. En een zeer gewaardeerde reggae-kenner. Ik ga alsnog in erkansing met Shinehead, Billy Jean. En eh, het spijt me zeer dat ik, eh, dat ik hem abrupt afbrak. Maar hier komt hij nog een keer. Daar voor David S. Billy Jean, skin, Shinehead. Oude, oudere nummers die door, eh, door eh, artiesten in een ander eh, jasje zijn gegoten. Waaronder deze reggae-versie van Billie Jean. Misschien wel leuk om daar een, een vast gedeelte in de show van te maken. De, van de oorspronkelijke versies, de reggae-versies. wie weet dat, dat er luisteraars of luisteraars zijn die dat, die dat weten. En die mij die verzoekjes willen sturen op, op Facebook of op Twitter of op, op de Babbelbox van Radio 501. Op Twitter kan je me vinden op @serielprumper. Op Facebook Seriel Prumper. En eh, ja, leef je uit en eh, stuur, je, stuur je favoriete reggae versie in van een eh, oud bestaand liedje. En ga ik, ga ik nu gauw verder met Bob Marley en de Wailers. Greetings in the name of His Majesty Emperor I Selassie I, Jah Rastafari. Ever living, ever faithful, ever sure. Selassie I the first. Yeah. Yeah. Rastafari. Ever living. Rastaman vibration positive. no drop, no green, I straight up this thing thing. Son a bun, traffic it's a slow rhythm. JCF a move rough, them bust the M16. Some man a drive up and down, them have the latest thing. Machine fitting at them jeans, I show off girls and bling. Smell a marijuana round the corner, them juggling. One madman get team food straight out of the garbage bin. Aye. concrete a bun, but some parts of your timber. Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man study rat a tat Them dig more grave than rooms over a hills and small community get washed out by a bloodstorm every weekend. Same routine, one new function. Push them con more dead than 9/11 destruction. Hey, the perfect boobs. Them always a smile if you got baby eyes. Them a go play you one chick if you a mama's boy. It's a tough man town. There's no crown and no throne. It's a go lick you down with a dancehall sound. If you a stranger and you drive, make sure you know the route. You don't wanna get salute by a gun dispute. Sibling down. de Alba Rosie met Kingston Town. En eh, die heb ik gewoon er even tussen gezet omdat ik eh, een heel fijn uh, reggae nummer vond. En, en, de volgende die ik wil gaan draaien is van Smiley. En die werd aangevraagd door Claudio Gulliker. Maar dat nummer wat jij hebt aangevraagd, had ik niet. Smiley, of Soundy System. Ik heb wel een ander voor je van Smiley. En dat, en dat is Is This Real? This girl. My boy. Hey. My boy. Hey. rushing through my vein. Got my blood pressure pumping like a race car driver. Ooh, mysterious man of my dreams. You fulfill my every need. Make me feel like a queen, a superstar in an epic movie scene. Girl, I know what you really want. You got what I really want. Passion in abundance. I've got the treasure map, just found the entrance real or just another dream? wish is my command. I'll be your number one amusement, be your biggest fan. Take you on a ride down to Pleasure Island. On the Jamun, you'll have my full attention. Weer een verzoekje van Ron Emmerink. Ja, ik ga toch doen maar voor je draaien, vriend. Ja, daar had je om gevraagd en dan doe ik dat gewoon. Nederwiet. Een mooie plant, een welriekende plant. Een grote, een sterke, ja, een nuttige plant. Het gaat over de cannabis sativa hollandica. Oftewel... Nederwiet. Nee, wie de, wie de, wie zaad. Het goede zaad is van een plant die al minstens drie generaties in Nederland groeit en bloeit. Sommige mensen zeggen zeven, maar dat is een kwestie van geloof, geloof ik. Dat mag je dus zelf weten. Goed. Het goede zaad doen we in maart, april, mei in de grond geen gedoe met voorkiemen en zo. Dat is allemaal maar haastige spoed. Het plantje weet zelf het best wanneer het op moet komen. Dus laat maar gaan, dat gaat wel goed. Dat wordt prachtige Colombia. Yeah, yeah. En het wordt groter. En het wordt groter en groter en groter en groter. En het wordt zelfs nog groter en groter en groter. En dan wordt het dikker en dan is het september en tijd voor de oogst. De vrouwtjes met de zaadjes en of de bloemetjes haal je binnen. Je legt ze op de grond of hangt ze met de voetjes aan het plafond. En dan wacht je 1, 2, 3, halve maand tot dat droog is. En als het dan droog is, dan komt het belangrijkste van de cannabis sativa hollandica. Het uitzoeken. Want de blaadjes, daar krijg je hoofdpijn van. Ik wel de blaadjes, daarvan krijg je een betonnen hoofd. Dus die blaadjes, die gooi je weg, weg, weg, weg, weg. En je rookt alleen de hoesjes van de zaadjes en, en, of, en, of de bloemetjes. En daarvan krijg je geen betonnen hoofd. En daarvan krijg je geen hoofdpijn. En daarvan word je niet draaierig. Maar daarvan word je zo high. de landen in de bak te zitten. Nederwiet. Nederwiet. Nee, nee, nee. nee. En je hoorde Doema met het geweldige nummer Nederwiet. Ja, helaas eh, zit mijn eh, tijd er alweer op.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 And I know when to pull you closer. And I know when to wait a while. Jump up, I say you fi jump up a wood. Everybody come and them a shake up, follow me. Jump up, I say you fi jump up a wood. Everybody come and them a shake up. But if a woman thinks she a the best, best, best, tell her fi sit down and rest. And she in a new frock and I try impress. Tell her fi hold last, space.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 Jump up, I see if you jump up woo. Everybody come and them a shake up. Come them jump up, party your feet jump up, boy. Everybody come and them a shake up. Girl, kick out the fucker, you know we all broke.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 I know just how to whisper, and I know just how to smile. I know when to pull you closer, I know when to hit a while. But if a woman thinks she had the best, best, best, tell her to sit down and rest.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 Papa San met Jump Up Posse. Ik denk, ik doe eens eventjes eh, wat voetjes van de vloermuziek voor jullie. Dan is dit. Ik weet mijn god niet wat het is. Ik zag het in de database staan. These Arms of Mine van Lloyd Brown. These Arms of Mine. En dan is het uh, alweer tijd dat ik uh, af ga sluiten. En dat doe ik met een verzoekje van de enige echte man achter Back One Movement. Dat is Remy. Die vroeg Brigadier Jerry. En die ga ik dan ook speciaal voor hem draaien. En dan kun je straks tussen 8 en 10 luisteren naar Johnny voor het weekend met Johnny van Horen. By the rivers Babylon, we ran down and wept. When I, I plants by the rivers of water that bring out fruit in a nice season. Whatsoever and I do it shall prosper. We can't harm not soul. You like the song, the words on the poetry, of the ways I will tell you. Lord of mercy, because it has a rain in a this Armageddon. I am going bone in a this Armageddon. Lightning going clap in a this Armageddon. Blood going run in a this Armageddon. And I behold. And I sound the right side of notes and upon the throne. I book see the seven seal. And no man night neither hit nor harm the hurt. Was found worthy to hold the book now to lose the seven seal thereof. And I and I began to weep much. And one of the elders said unto I, Weep not, behold. The lion of the tribe of Judah, the lamb that has come to no slaughter. As prevail is they to open the book and to lose the seven seals thereof them time and my glad. Cast go trade in a this Gideon. Fire going run in a this Gideon. Blood going run in a this Gideon. Revelation, sounds of reality. Revelation these are sounds of reality. Cause it wine red in a Nisa gideon. This it wine red in a Nisa gideon. Blood wine run in a Nisa gideon. Fire wine burn in a Nisa gideon. Because weapon of the day is no gun, no bayonet, strictly telepathic. Lightning, earthquake, and thunder, brimstone and fire to bring the wicked bands asunder. Tango drain, now this a hammer Gideon. It tango rain, now this a hammer Gideon. It tango train, now this a hammer Gideon. Because behold, Lord God, Rastafari has come as no lamb to no slaughter, but as a conquering conqueror in this high war. Repeat it again, dream inna this a Hamagidia. It wine red inna this a Gideon, Fire wine burn inna this a Gideon, In this Gideon, there shall be famine, but a handful of corn shall be on the hillside. Vine I tell Shama Israel, rain inna this a Gideon, cargo trade inna this a Gideon, because lightning going clap, thunder going roll, brimstone going come, and storm and hurricane and even earthquake strictly de la partie. So last time it have rain, not this a Hamakidia. It going to rain in this a Hamakidia. Fire going burn in this a Hamakidia. Remember, this fire is unquenchable fire. Could never be out by no force of water because a fire have a lot of power in this a island. Rain in this a Hamakidia. While trading on this a Armageddon Babylon falling on this a Armageddon We can't feel it in a this a Armageddon So I say sounds of reality This are sounds of reality Yes, this are sounds of reality Revelation Revelation Lord of mercy it a go rain in a this a Armageddon. It wine drink in a this a Armageddon. So I say, by the rivers of Babylon, we high and I sat down, and there we weep. And I and I remember Zion. The weak can't turn and so, they lack the triumph that the word sounds and power drive it away. If only we can't, cannot stand in the congregation of high and I, the right righteous who put I shows in the true and living God. It's a glory. This is Radio 501, 501. your number one station. Your number one station. 501.